Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Bij is gisteravond laat een man om het leven gekomen. Volgens de politie zat het slachtoffer in een auto toen hij werd beschoten vanuit een andere auto. Die zou na de schietpartij hard zijn weggereden. De politie heeft de straat afgezet en doet nu onderzoek. Daarbij is ook een helikopter ingezet. Volgens ooggetuigen zou er zijn geschoten met een mitrailleur. Het is nog niet duidelijk of het om één of meerdere daders gaat. Volkswagen laat in de VS niet langer de reclamespotjes uitzenden waarin de clean diesel auto's worden gepromoot. De autofabrikant heeft besloten voorlopig met de commercials te stoppen vanwege het schandaal met de emissietests. In de VS maakte Volkswagen veel reclame voor personenauto's op diesel, juist door te onderstrepen hoe schoon ze waren. Bij een moskee in Leiden zijn ruiten vernield, meldt de politie. Het gaat om een moskee waar tijdens de bouw al veel om te doen was. Dit voorjaar bezette een extreemrechtse actiegroep de bouwplaats... omdat ze niet wilden dat de moskee er kwam. De extremisten hadden spandoeken met teksten als stop de islam. De politie weet nog niet wie er achter de vernielingen bij de moskee zit... en is op zoek naar getuigen. En een stel uit Tilburg kan in België een levenslange gevangenisstraf krijgen voor een gewelddadige roofmoord. De twee staken drie jaar geleden een Belgische makelaar neer tijdens een afspraak om een woning te bekijken. Ze gingen er vandoor met zijn Rolex horloge en zijn Range Rover. Ze bracht het slachtoffer om met ongeveer 50 messteken. Volgens het gerechtshof in Antwerpen is het tweetal schuldig aan roofmoord. Maandag krijgen ze hun precieze straf te horen.